Van Heiningen staat wel achter de boodschap van Kant dat iedereen gelijke rechten heeft. Maar hij zou zich anders hebben uitgedrukt. Wilders zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op en we kunnen overal in de wereld zien waar dat toe leidt, al Van Heiningen. Volgens SP-secretaris staat de positie van Kant, ondanks de slechte verkiezingsuitslag, niet ter discussie. Het bestuur heeft haar voorgedragen als lijsttrekker en wat hem betreft wordt ze het ook gewoon. Met nog zeven Nederlanders die verblijven in het aardbevingsgebied in Chili is geen contact geweest. Dat meldt Buitenlandse Zaken. Het ministerie benadrukt dat ze niet te bereiken zijn, ze worden niet vermist. Het zijn zes toeristen en één Nederlander die in Chili woont. Gisteren was nog met 22 Nederlanders geen contact geweest, onder wie de honorair consul. Hij was niet bereikbaar wegens de slechte telefoonverbindingen. De Rabobank heeft de winst vorig jaar flink zien dalen. De bank leed onder de kredietcrisis en de recessie en had veel last van de felle concurrentie op de Nederlandse spaarmarkt. De netto-winst van de Rabobank daalde in 2009 met 17% tot 2,3 miljard euro, tegen 2,8 miljard het jaar daarvoor. Het concern verstrekte wel meer kredieten. De totale kredietportefeuille steeg met 2% tot 416 miljard euro. De noodleidende eerste divisieclub Veendam lijkt voorlopig gered van een faillissement. De club krijgt dankzij een rechtszaak 750.000 euro van sponsor Noorder... waarmee hij zijn sponsorovereenkomst moet nakomen. Het bedrag is lager dan de geëiste 1,4 miljoen... maar voor Veendam genoeg om in elk geval het huidige seizoen af te maken. De rechter heeft bepaald dat Noorder het bedrag binnen twee dagen aan de club moet overmaken.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 See both heard enough, babe. This is what we're gonna do.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 side. What do you say?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 风。